Uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Twee boten op elkaar. Op de ene boot zaten vier mensen. Twee van hen werden gedood. De andere twee zijn zonder verwondingen door de brandweer uit het water gehaald. Ze, zijn opgevangen door slachtofferhulp. Het is niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn op de tweede boot... want die ging er na de aanvaring vandoor. De politie zoekt onder meer met een helikopter... de omgeving van de Vinkenveense plassen af en heeft ook via Burgernet een oproep gedaan om uit te kijken naar de boot. De zoekteams in Oekraïne willen hun onderzoek de komende dag voortzetten bij het dorp Rosipne, een paar kilometer van de plek waar ze de afgelopen dagen hebben gezocht. Ook daar zijn wrakstukken van vlucht MH17 neergekomen. De afgelopen dag is met 70 mensen gezocht en zijn opnieuw stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen gevonden. Die zijn naar Kharkov gebracht, waar een eerste forensische scan wordt gedaan. Daarna worden ze per vliegtuig naar Nederland gebracht, mogelijk maandag al. Een meisje van 15 uit Venendaal heeft bekend dat ze verschillende keren coniferen in brand heeft gestoken. Ze werd donderdag opgepakt nadat ze opnieuw had toegeslagen. Bij de coniferenbranden raakte niemand gewond, maar er ontstond veel onrust in Venendaal en volgens de politie hadden er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Het meisje zit in ieder geval tot maandag vast. Dan nog het weer. Vannacht overwegend droog en ongeveer 16 graden. De komende dag vooral in het oosten nog wat buien. In het westen geregeld zon. En het wordt zo'n 24 graden. Maandag vrij zonnig en zo'n 22 graden. De dagen daarna neemt de buienkans weer wat toe.